west West-Hollandse Rading, Groenekamp, Maarsen, De Beel, Zij, Soest, Utrecht, Waren, Hilversum, Tussen, Maarden, Huizen, Almere, Weesp. Midden-Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. Yo, amigos. Goedenavond, Dennis van Geffen weer op je radio. Mm, klinkt toch een beetje, beetje vreemd. Zo, mm, een beetje de versterker zachter. Mijn dank naar de technische mensen, want uh, ja, een heel mooi kastje gekregen tussen de microfoon. En eh, ja, ik vind het zelf wel een eh, leuk geluid, klinkt wel helder. even aan wen hoor, maar al die knopjes daar ben ik gek op en al die lampjes, dus dat komt goed uit. En Poco Loco, dat vrij vertaal iets van een beetje gek beetje minder hoog inzetten. Zo. Zijn wij hier ook wel, dacht ik, een beetje gek. Starpoint Dance FM 93.7. En mocht je willen reageren, 0624937937 937 937 of www.starpointfm.nl. Daar kun je ook eh, mailen, studio.starpointfm.nl. Groetjes, verzoekjes om een formulier te invullen. Maar ja, het leukste is toch even bellen of sms'en, dacht ik. 0624 937 937. DJ John. DJ Sean en You Got My Love. Ja, een beetje nog meer hoogte uit hoor. Het galmt eh, toch wel een beetje. Eventjes wennen al die nieuwe knopjes, maar... Het is er wel beter op geworden, dacht ik. Ja, Dennis Vergeffen op je radio, zoals gewoonlijk. Tot een uurtje of uh, 12, zoals de laatste tijd de programmering is. Volgende vond ik een eh, leuke remix eh, van een oud nummertje. Begin jaren 90 had je iets van eh, Jack to the Sound of the Underground. En daar heb ik een hele nieuwe van gevonden hier op... Eh, the most Underground. nobody, don't need no one. That's no good for me. You're heel druk aan die telefoon en eh, ja, wat minder de tijd om eh, wat klaar te zetten, zullen maar zeggen. Check to the Sound of was dit. De FBI Project. Everybody. Het is eh, zeker druk aan de telefoon weer. Er is eh, vast nog wel een plaatsje voor jou bij, maar moet eventjes uh, wachten. 0624937937. Um, ehm, ik word gebeld door de gangster Cox van de Bistro uit Utrecht. Dat vlak bij de Rembrandt schijnbaar in de, in de bioscoop. Ik ben daar zelf niet zo bekend, dus... ik hoorde van Richard van der Bos dat hij daar bekend is, dus ja... Misschien komen we daar binnenkort wel eens eten, want ik hoor daar hele gezellige muziek op de achtergrond. Je raadt nooit wat. Starpoint Dance FM 93.7 staat daar lekker op. In de zaak en in de keuken. Dus ja, dat, eh, dat doet ons goed, zullen we maar zeggen. Dus de volgende plaats speciaal voor de gangster koks uit de bistro. En dat, eh, ja, volgende keer moet je me even precies vertellen, het adres en zo. Want eh, ja, ik we daar lekker eh, schmikkelen en smullen. In ieder geval DJ Isaac voor jullie. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down, ass up, that's the way we like the fuck. Face down, ass up. Isaac. Face down, ass up. Misschien kun je er wat van leren, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een stukje muziek waarvan de spijsvertering daar in de bistro een, eh, ja, een stuk op hol zal, eh, zal slaan. Nou goed, ik vind hem wel weer genoeg, eh, DJ Isaac. Eh, kreeg belletjes of wij eigenlijk nog wat aan de, aan de Sinterklaas doen. Ja, het is daar toch ook een beetje de tijd voor. Normaal draaien we geen Nederlandse plaatjes, maar eh, ja, voor deze keer. Hits FM. Jamming the groove. Music, music of today is like is this. Like this. Let the party begin. Get on in, come on now and let the party begin. Get on up, get on in, like this, like that, make the track spin. Get on up, get on in, come on now and let the party begin. Get on up, get on in, like this, like that, make the track spin. Blijven goed zegt de clubheads. En let the party begin. Ze zijn al een beetje laat met het begin, want geloof dat ik alweer zo'n 20 eh, minuten bezig ben hier. Starpoint Dance FM. De volgende eh, speciaal van Mark Peters. Zie je wel, je hoort die kreunende vrouw en daar is die gek op hoor. Hartstikke gek is die daarvan. Wil jij nog wat leuks eh, aanvragen, groetjes, verzoekjes? 0624937. 937 Starpoint Dance FM. Ja, voor Mark Peters was die. Love Struck. Zal ik maar eens wat draaien voor eh, Ron Pardon eigenlijk. Want eh, die zegt dat hij altijd heel eh, geboeid zit te luisteren naar mijn programma. Maar ja, ik draai eigenlijk nooit wat voor hem, bedenk ik opeens. Dus deze voor jou, Ron. Trick en de Spanish Fly. terwijl de Spaanse vlieg, wat zou dat zijn? Misschien dus kun je het ook eh, kopen in de bistro, ik weet het niet. Kun je maar even bellen, dan, eh, dan hoor ik dat nog wel. Kunnen we daar zeker een keer eten met z'n allen. Starpoint Dance FM, Dennis van even bij je. En dat eh, ja, tot een uurtje of 12. Misschien nog iets langer, ik weet het niet. 0624937937. De beste dance, de meeswingende house, de ruigste hiphop en de allerbeste swingbeat. Dit, dit, dit is Starpoint Dance FM. zijn we op dreef geloof ik wel. De beukende beats zijn weer terug. 93.7. Starpoint Dance FM. Dennis, we geven bij tot 12 uur. Minimaal denk ik. Hangt er vanaf hoeveel er gebeld wordt. 0624937937. 937 Dimo's Danceable van Midden-Nederland. En lekker non-stop eventjes in de mix een stukje. Starpoint Dance FM. to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms, I feel sunshine. Give up yourself up to the moment yourself now. Evolve yourself onto the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on him for me. Could you accept it? but it's not enough. And my patience are short, so I'm calling your bluff. Give up your soup onto the moon, The time is now. Give up your soup onto the moon, Let's make this moment last. Give up your soup onto the moon, Nou, <laughs> wat is het druk aan die telefoon, zeg? Oh, het is in ieder geval zover weer eh, dat alle chauffeurs geloof ik, van de Utrechtse taxicentrale meeluisteren. Dus wil jij lekker gaan stappen, je hoeft niets te missen van de uitzendingen. Gewoon onderweg kun jij heerlijk verder luisteren. De volgende plaats speciaal in ieder geval voor alle chauffeurs bij de UTC. Onder andere René en eh, Memmet was er en eh, Bertus. Eh, Ze bellen allemaal massaal in ieder geval naar de studio, dus ja, dat is wel leuk. In ieder geval in de regio Midden-Nederland uh, ja, perfect ontvangen, dus dat is leuk meegenomen. Daar hebben wij ook van om dat allemaal te horen. Dus ja, de volgende voor jullie maar Reflex en Louis. deze plaats is niet helemaal lekker. Eh, de reflex eh, slaat een beetje over. Dan deze maar. De vorige was in ieder geval voor de jongens van de UTC. De Utrechtse taxicentrale. Vinden wij binnenkort toch wel allemaal gratis vervoer moeten hebben hoor. zo vaak als wij dat noemen hier. Dan kunnen we binnenkort gratis eten in de, in de bistro in Utrecht. Komt allemaal goed. Wat hebben we nog meer nodig eigenlijk? Laat het ons weten. 0624 937 937. most danceable. I feel bamboo. zit er zeker lekker in. Het eerste uurtje nog zo'n eh, ja, goed kwartiertje te gaan. Dennis, vergeef op je radio Starpoint Dance FM 937. De lijnen zijn weer vrij. 06 24 937 937. Hit me one of them funky ass beats. funky Nou, als het weer eens zover is dat ik de schuld krijg dat de zenders eh, stuk gaan door mijn, eh, ja, mijn muziekkeuze, dan, eh, dan kan ik het niet meer ontkennen hoor, want de koptelefoon heeft hier ook de geest gegeven. Dat, dat is de schuld van de beukende beat, zullen we maar zeggen. Starpoint Dance FM, 93.7. We halen nog een paar zonnebloemen van stal. Daarna Koshin en Hide En dan zit het eerste uur weer op. Hoor ik je straks in de tweede uur. flowers.